Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In het hele land leggen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs vandaag het werk neer. Volgens peilingen zou 80% van de scholen meedoen. In een aantal plaatsen zijn manifestaties, zoals in Leeuwarden, Enschede en Eindhoven. De Tweede Kamer behandelt vandaag en morgen de onderwijsbegroting... en de publieke tribune zal naar verwachting vol zitten met leraren. Ze staken voor structureel meer geld om de werkdruk te verlagen en voor salarisverhoging. Minister Bijleveld van Defensie heeft het debat over de burgerdoden... bij een Nederlandse aanval in Irak overleefd. Ze bood excuses aan voor het feit dat haar voorganger Hennis... de Kamer tot twee keer toe niet de waarheid had verteld. Namelijk dat ze wist dat er destijds in 2015... per ongeluk 70 mensen waren omgekomen... bij een luchtaanval door een Nederlandse F-16. De oppositie nam geen genoegen met de excuses... maar een motie van wantrouwen haalde geen meerderheid. In het zuiden van Thailand zijn 15 beveiligers doodgeschoten bij een controlepost. Nog eens vijf mensen raakten gewond bij de aanslag in de zuidelijke provincie Yala. De autoriteiten vermoeden dat islamitische separatisten achter de aanslag zitten. Daar woedt namelijk al jaren strijd in de drie zuidelijke provincies... waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Het Franse ministerie van Defensie zegt dat in Mali een belangrijke jihadistenleider is gedood. De Marokkaan Ali Maichou wordt gezien als de tweede man van een terreurbeweging die deel uitmaakt van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Hij zou ook de religieuze leider van de groep zijn geweest. Volgens Frankrijk heeft Maichou verschillende grootschalige aanvallen beraamd. Amerika had Maichou in juli op een opsporingslijst gezet. In Mali zijn zo'n 4500 Franse militairen actief. Het land kampt sinds 2012 met aanslagen door jihadistische organisaties... die banden hebben met Al-Qaeda en IS. Het weer. Er trekt een regengebied over het land. Overdag is het in Zuid-Limburg regenachtig.